Ties van Kesteren met het NOS-journaal. President Zelensky is vanmorgen aangekomen in Duitsland. Dat meldt de Oekraïense president op Twitter. Op de agenda staan onder meer gesprekken over wapenleveringen en steun voor de wederopbouw. Duitsland maakte vlak voor Zelenskys bezoek het grootste steunpakket van 2,7 miljard euro bekend. Naar verwachting vliegt Zelensky samen met bondskanselier Scholz naar de stad Aken... waar de president de Karelsprijs ontvangt. De politie heeft vannacht op de A15 bij Rotterdam een reconstructie gemaakt van een dodelijk ongeluk op tweede kerstdag vorig jaar. Bij het ongeluk kwamen drie mensen om het leven. Voor de analyse was de parallelbaan van de A15 afgesloten. De politie zette agenten in die speciaal getraind zijn om snel te kunnen rijden. Snelheidsdetectie in de buurt van de plek registreerde een snelheid van 176 km per uur. De 28-jarige verdachte had ook drie keer zoveel gedronken als toegestaan. De Zweedse zangeres Loreen heeft voor de tweede keer het Eurovisie Songfestival gewonnen. Aan het begin van de nacht werd duidelijk dat haar nummer Tattoo de meeste punten van de vakjuries kreeg. En 583 punten in totaal. De zangeres noemt de overwinning overweldigend. Loreen won ook in 2012, toen met het nummer Euphoria. Tweede werd publieksfavoriet Finland. En in de Eredivisie zijn gisteravond opnieuw wedstrijden gestaakt... nadat toeschouwers bekers op het veld hadden gegooid. Bij FC Volendam-Sparta gebeurde dat voor de rust. Later werd de wedstrijd hervat. Bij FC Utrecht-RKC Waalwijk belanden er tot twee keer toe bekers op het veld. Volgens de nieuwe KNVB-regels moet een wedstrijd dan gestaakt worden. Maar de resterende minuten mochten toch uitgespeeld. Dat was een beslissing van de burgemeester van Utrecht. Het kwam alsnog niet tot voetballen, want de RKC-keeper hield de vast, bal vast tot aan het eindsignaal. Het weer, de dag begint zonnig, maar in de middag zijn er weer wolken. In het oosten kan het regenen en zelfs onweren.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 You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no one else, nothing else but you and I. not a constant, my friend. You can't talk me out of that one again. Yeah, like we gave ourselves the bends to a land I'll never understand. Speed it up, or if you mean it, slow it up a little bit just to speed it back up again. Hand me up, or sit me down, and I won't. Ram it up or simmer down with their brethren Nothing else but us right now And I ain't need nothing else No one else but you and I And it ain't me, it ain't you It's only us, it's us right now You're finding it, take it, take it in It's all here, you and me No one else, nothing else but us right now And I ain't need nothing else No one else but you and I And it ain't me, it ain't us, it's us right now.